met het NOS Journaal. De Nederlandse marine blijft meedoestrijden. De Tweede Kamer ging daar met een grote meerderheid mee akkoord. Nederland doet mee met vier schepen en een onderzeeër. Gedoogpartij PVV stemde alleen in met een Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie, niet met het EU-deel. Gisteravond werd het debat nog geschorst omdat de SP en GroenLinks van minister Hille wilden weten wat hij bedoelt met een robuuster optreden. Van deze twee partijen ging uiteindelijk alleen GroenLinks akkoord. In Veldhoven is een grote brand uitgebroken in een betonfabriek. Er is veel rookontwikkeling. De rook trekt over de snelweg A67 en komt ook tot het ziekenhuis in Veldhoven. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Supermarktketen Lidl heeft in Frankrijk alle diepvrieshamburgers van het merk Steaks Country uit de schappen gehaald. In de omgeving van Lidl zijn vijf kinderen in het ziekenhuis opgenomen na het eten van de Lidl hamburgers. Volgens de artsen hebben ze een darmbacterie opgelopen, maar er is geen verband met de recente uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. De hamburgers zijn geleverd door een bedrijf in Noord-Frankrijk, maar waar die het vlees vandaan heeft, wordt nog onderzocht. Het komt in elk geval niet uit Nederland. De coalitiepartijen en de oppositie hebben een akkoord bereikt over een veteranenwet. Daarin worden onder meer zorg en nazorg geregeld voor uitgezonden militairen en hun familie. De oppositie werkte al langer aan een wet, maar de regeringspartijen en de PVV wilden met een eigen voorstel komen om de werking te beperken tot mensen die zijn afgezwaaid. De oppositie heeft nu met de regeringspartijen en de PVV afgesproken dat de wet ook geldt voor militairen die nog dienen. Achtergrond van de wet is dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft tegenover veteranen, omdat die vaak onder gevaarlijke omstandigheden moeten werken. Het weer regen en onweersbuien met in het zuidoosten en oosten kans op hagel en windstoten. Maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en in de avond kans op wat regen. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op donderdag er staan files van 3 kilometer en langer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude 4 kilometer. Op de A4 richting Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk 6. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit rode reis 7 kilometer. De A15 Europort richting Rotterdam voor Rotterdam-Charloes 7. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 3. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 5 kilometer. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 6.